Gestart. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er mag in deze kabinetsperiode niet begonnen worden met het winnen van schaliegas. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een motie daarover gestemd. Die was van PvdA-leider Samson en GroenLinks-fractieleider Van Ooyik. Ook ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, PVV, SGP en SP stemden voor. En daarmee is er een ruime meerderheid. Minister Kamp zei vrijdag nog dat proefboringen niet onder de motie vallen. Volgens PvdA en GroenLinks is dat wel het geval. Mensen met ernstige aandoeningen die thuis worden verzorgd... krijgen, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen... direct toegang tot de nieuwe wet langdurige zorg. Dat betekent dat ze in ieder geval voorlopig onder het Rijk blijven vallen. Dat geldt voor zo'n 300 mensen... die bij de hervormingen in de zorg tussen wal en schip dreigden te vallen. Ze houden nu hun recht op intensieve zorg thuis. Het schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Rijn is blij met de beslissing van de rechtbank in Groningen dat de gemeente Dantumadeel niet zomaar mag stoppen met het vergoeden van huishoudelijke hulp aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Volgens Van Rijn is die uitspraak in lijn met de bedoeling van zijn wet. Gemeenten moeten volgens hem zorgvuldig onderzoek doen voor ze bepalen dat huishoudelijke hulp wordt stopgezet. Minister Plasterk vindt dat met de benoeming van drie weigerambtenaren in Tolen vlak voor 1 november feitelijk de wet wordt ontweken. De gemeente Tolen in Zeeland heeft die drie nieuwe trouwambtenaren die geen huwelijken willen sluiten tussen twee mannen of twee vrouwen vlak voor 1 november benoemd. Vanaf 1 november mogen gemeenten geen ambtenaren meer benoemen die dat niet willen. Het weer. Vanavond meer bewolking en wind en tegen middernacht volgt dan regen. Morgen vroeg trekt die regen weg. Daarna is er geregeld zon, maar er blijft wel een bui mogelijk. Het wordt een graad of acht. Dit was het NLV. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat nog altijd bijna 300 kilometer file. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Eembrugge en het Hoevelaken 7 kilometer... Verder richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Diemen 8. Op de ring A10 tussen Osdorp en Knopend Watergasmeer 11 kilometer. A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Reewijk een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, er staat 5 kilometer file. A15 Rotterdam Europoort een ongeluk bij de Botlektunnel. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Hoogvliet staat er file. A16 Breda Rotterdam verknopend de Brechtseplein 6 kilometer. A27, Gorkum richting Almere, tussen Rijnsweert en Hilversum 8. A27 Almere-Gorkum, tussen Knoopend Eemnes en Rijnsweert over 15 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum, tussen Knoopend Evening en Noordeloos 8.